Goedemorgen, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NWS op 3. Gisteren waren op radio en televisie de hele dag verhalen te horen over slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Voor Giro 555 kon er geld worden gedoneerd. In een speciale tv-uitzending werd bekendgemaakt hoeveel geld er is ingezameld. euro. Fantastisch. Dank jullie wel, allemaal. Bijna 89 miljoen euro dus. Er kan nog steeds gedoneerd worden. Negen hulporganisaties gaan het geld gebruiken om mensen te helpen in aardbevingsgebied. De ramp heeft aan meer dan 41.000 mensen het leven gekost. In het Amerikaanse El Paso in Texas heeft iemand bij een winkelcentrum om zich heen geschoten. Eén persoon overleefde dat niet, drie anderen raakten gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, maar onderzoekt nog of er meer schutters waren. Twee mannen uit Brabant moeten ruim zeven jaar de cel in voor drugsmokkel. Ze verstopten heroïne in blikken tomatenpuree. De douane kwam de drugs op het spoor nadat een vrachtwagenchauffeur het zaakje niet vertrouwde. Hij had nog nooit tomatenpuree naar ons land vervoerd. En woon je in een dorp, dan is de kans groot dat je voor een volle boodschappenkar een eind moet fietsen of de auto moet pakken. Steeds meer plaatsen zitten zonder winkel. In Braanbrugge in Utrecht lijkt het ook te gaan gebeuren. Ja, mooie winkel. Ja, hè? in een mooi dorp. En die willen we ook houden. We gaan heel erg ons best doen. Hoe erg is dat als zo'n laatste levensmiddelenwinkel verdwijnt. Ja, dan is een echt dorp geen echt dorp meer. Tientallen bewoners komen daarom vanavond samen om te praten hoe ze de winkel kunnen redden. Het weer nog, aan de kust regen en die buien trekken vanochtend over naar het oosten. Ook vanmiddag gaat het weer regenen, het wordt zo'n 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits is begonnen met een lange file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Zoeterwoude Rijndijk en knooppunt Burgerveen. Door bergingswerkzaamheden van een pechgeval is de linker rijstrook dicht. Vertraging is iets meer dan een half uur. Op de A7 van Horen naar Zaanstad staat ook een pechgeval. Tussen de afrit Weidewormer en knooppunt Zaandam kost je 10 minuten extra. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen heb je ook 10 minuten op onthoud...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 baby. I love your sex appeal. I can't take it no more. The way it feels, your sex appeal. I want it, girl. You know I want it. to Zandvoort en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ondanks de dalende huizenprijzen hebben alleenstaande starters nog altijd weinig kans op de woningmarkt. Gemiddeld maken ze kans op 3% van de beschikbare huizen, blijkt uit onderzoek. Twee verdienende starters maken veel meer kans. Na de grote actiedag van gisteren voor de aardbevingslachtoffers staat de teller van Giro 555 op bijna 89 miljoen euro. En het kabinet geeft nog eens 10 miljoen euro extra voor noodhulp. De man die vorig jaar met een racistisch motief tien zwarte mensen doodschoot... in de Amerikaanse stad Buffalo moet levenslang de gevangenis in. Die aanslag was rechtstreeks te bekijken op internet. En het weer bewolkt en wat regen of regen. Vanmiddag regent het wat vaker en het wordt 9 of 10 graden. ocean 106.9 ZFN kids Love would really to the corners of you do, and I'll do what I can do to make a dream or two come true.